Uur. Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan via een website zien of er bij jou in de buurt vaccins over zijn. Een paar huisartsen zijn namelijk de website prullenbakvaccin.nl begonnen. Daar kunnen artsen en prikinstellingen elke dag aangeven of er vaccins over zijn. Mensen van 18 jaar en ouder die in de buurt wonen kunnen dan een afspraak maken. De artsen hopen zo dat er geen vaccins worden weggegooid. Het ministerie van Volksgezondheid is niet blij met de site. Zij vinden dat het RIVM over de verdeling van de vaccins gaat. En als het zo doorgaat, dan kunnen we volgende week verder versoepelen. Het demissionair kabinet wil sportscholen, dierentuinen en pretparken weer open laten gaan. Maar dan moet het wel rustiger worden in de ziekenhuizen, vertelt minister De Jonge. Nou, wat vooral belangrijk is dat die daling zich blijft voltrekken. Dat is belangrijk dat de ziekenhuizen eh, ja, toch weer iets meer lucht krijgen. Meer lucht krijgen ook om de uitgestelde operaties van de afgelopen tijd weer opnieuw in te kunnen plannen. Volgende week maandag beslist het kabinet of de versoepelingen op 19 mei door kunnen gaan. Een lugubere vondst in een rivier in India. De lichamen van tientallen mogelijke coronadoden zijn aangespoeld. Volgens Indiase media zijn ze in het water gegooid... omdat nabestaanden geen geld zouden hebben voor een crematie. Eén site meldt dat de lichamen niet zijn weggehaald... omdat ze nog besmettelijk zouden zijn. En studenten en medewerkers van de Universiteit in Maastricht die er even helemaal klaar mee zijn... kunnen zich de komende maand terugtrekken in een speciale cabine, het Mindful Nest. Dus bedacht door student Pim. Ja, muziek luisteren, onder andere uh, geleide meditaties, achtergrondmuziek... Ehm, nou ja, om het doel, die zijn bedoeld om je wat meer, eh, wat meer rust te verschaffen. En om je concentratie wat te verhogen en om je stress wat te verminderen. Zodat je vervolgens je studiedag eh, ja, iets beter geconcentreerd en iets met minder stress kunt, eh, kunt vervolgen. Ja, mindfulness dus. Even tot rust komen in het moment en niet denken aan wat je allemaal nog moet doen. Pim hoopt dat zijn medestudenten daar relaxed van worden. De cabine blijft een maand staan en daarna beslist de Unie wat ermee gebeurt. Het weer nog. Op steeds meer plekken is het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. Morgen ontstaan er in de middag nieuwe buien met kans op onweer. Het wordt dan zo'n 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort.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 En natuurlijk onze vaste items zoals het Spotlight album, de Nashville Spiegelplaat, de maandartiest, de digitale brievenbus. Kortom, weer te veel om op te noemen. Zoals gebruikelijk is het tweede nummer in de show altijd bluegrass. Dit is Catherine Parham Brickley en Open Up the Window Noah. A little bird Nou weet ik niet of je dat moet willen. Open up the window, let the dove fly in. En dan is maar de vraag, krijgen die dove ook dan weer gewoon je kamer uit? Dat was Catherine Parham Brickley en Open up the window en Noah. We gaan voor onze eerste keer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika. De nieuwste single van de Darren Morris Band. Een band uit Texas die sinds 2015 een naam in de Texas country muziek aan het maken is. Dit is Wrap You Up In Love. Baby, turns me on when you start twirling your hair The way you shimmy out them shoes As you head for the stairs And I can't stop watching as you walk down the hall I know you're thinking what I'm thinking Is that black dress fall? Mm. I wanna kiss your lips Till I run out of breath I want to I wanna take a little time to unwind And wrap you up in love I'm gonna hold you tight like never before I wanna live my life with you Girl, let me take a little time to unwind And wrap you up in love want me, I won't put up a fight. Girl, I could stay here in the covers for the rest of the night. So let me lay you down and just get lost in your touch. When your body's on my body, I don't want inzending in onze digitale brievenbus. De nieuwste single van de Darren Morris Band uit Amerika. En wil je jouw muziek nu ook bij ons onder de aandacht brengen? Kan dat natuurlijk altijd. Stuur het even naar info.nashvilleradio.nl We gaan er naar luisteren en wie weet gooit in een van onze volgende shows voorbij komen. De volgende plaat, ja, je moet ervan houden. Ik hou sowieso wel van de muziek van Miranda Lambert. Ik vind haar stem heel apart, maar dit nummer is toch wel... Eh, het meest aparte volgens mij. 2016 kwam het album The Weight of These Wings uit. En daar staat dit nummer op. Dit is Vice. Day the needle dropping on a vinyl. Neon singer with a jukebox title full of heartbreak. 33, 45, 78. When it hurts this good, you gotta play it twice. Another vice. nashvilleradio.nl On the wrong end of the highway When the long night has no end When there's no one there beside me Till I hold you once again Thank God for the radio first dance to And there's a song they played the night we met And there's a song we first made love to That's a song I'll never forget So thank God for the radio when I zouden we zijn zonder de radio? Dan was er ook geen Nashville Radio Show. 1994 hoorde je net Alan Jackson en Thank God for the Radio. We gaan naar 2012 met muziek van Chris Kegel. Dit is Dance Baby Dance. I walk through my front door. She's right there like the day before saying daddy please play with me. Right there in the living room ponytail and ballet shoes, I spin her around. She says out loud, I wish this song would last forever. Dance, baby, dance. I don't ever want to leave this moment. Dance, baby just smile and tell her yes And try to hide this big old mess inside my heart As she starts the car summertime. And she'll be there all dressed in white, and I'll take her hand for one zoals je eh, vorige week hebt kunnen horen... is de hele maand mei onze maandartieste Reba McIntyre. In 1979 kwam haar tweede album Out of Dream uit. Op dat album staat een spiegelblad die je in het tweede uur gaat horen... en dit nummer. Samen met Jackie Ward is dit That Makes Two of Us. Dit is de Nashville Maandartiest. So you like Sunday picnics and yelling at the umpire at a baseball game. Window shopping, popcorn popping, wading through the puddles in a summer rain. And I'll bet you're kind to children and someday you'd like to be a mother too And do you get a feeling when you're with me the way I do? Well, that makes two of us We're like birds of a feather True love always together A precious few of us That makes two of us in duet met Jackie Ward. En that makes two of us. De Oak Ridge Boys zingen over een meisje.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 Moonshine en Sweetie. Dit is Juliet Simmons Dinalo. Moonshine, Sweetie. candy. What do you see? reality is opposite as can be. Moonshine and sweet. E-mail. Helemaal vanuit Australië. Want we gaan naar Melbourne voor een zangeres die eigenlijk eh, in Michigan geboren is. Maar sinds 15 jaar in Australië woont. Still That Girl heet het nummer en ze gaat zich eigenlijk even zelf voorstellen. G'day from Melbourne, Australia. This is Sandy Facey. And you're listening to the Nashville Radio Show. Driving up 115 just north of Cadillac. It's God's country. list the sound of the Eagles we were singing along to. Take it easy. Why were my summers on the lazy river, sitting on the deck of the treehouse? Full tank of gas in my little Honda 50. chairs, round a dancing fire, drinking amaretto. Still hear the sounds of the laughter down the Betsy Valley, under a blanket of stars. Mom and Dad bought this place from a hippie trade hoor je natuurlijk ook nog meer digitale brievenbusmuziek. Nu is het tijd geworden voor ons Spotlight album. En die is deze keer aangevraagd door een luisteraar. Dat is Tom Alberts uit Zwolle. Hij stuurde een eh, mailtje naar info.nsvoorradio.nl en vroeg ons om nummers te draaien van het album Hardworking Man van Brooks Dunn. Hij vindt het hele album geweldig, dus we mochten zelf de vier nummers uitkiezen. Nou, hebben we gedaan. We beginnen met het titelnummer Hardworking Man en daarna Heartbroke Out of My Mind. Dit is het Nashville Spotlight Album. I'm a hard working man. I wear a steel hard hat. I can ride rope, a hammer and paint. Do things with my hands that most men can't. I can't get ahead no matter how hard I try. I'm getting really good at barely getting by. got everything own by the sweat of my brow. From my four wheel drive to my cowboy boots, I owe it all to my blue collar roots. Feel like I'm working overtime on a runaway train. I got to bust loose from this ball and chain. I'm a hard, hard working man. I got it all on the line for a piece of the promise. Friday night. I like to party hard. I carry on with the Cadillac cutie. Spend my whole week's pay on some weekend beauty. Come Monday morning, I'm the first to arrive. I ain't nothing but business, y'all, from nine. man. Dit is het Nashville Spotlight Album. to George. twee nummers van het Spotlight-album Hardworking Man uit 1992 van Brooks Dunn en aangevraagd door Tom Alberts uit Zwolle. Wil je nu zelf een suggestie geven voor een volgend Spotlight-album? Mag dat natuurlijk altijd. Stuur even een mail naar info.nsvoorradio.nl en vermeld in die e-mail even om welke uitvoerende het gaat, welk album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Je mag het natuurlijk ook door middel van een voicemail, sms of WhatsApp aan ons laten weten. Doe dat dan via 06 428 44375. En voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428 44375. Gaan we nu naar 1971 met muziek van Lynn Anderson. Dit is What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out of Me. It's late. I've been waiting. And by now he should be home. I've walked the floor. listening for the telephone. But he's always weak where drinks are strong, and I guess he'll always be what made Milwaukee famous has made a fool out of me. I big baby not to go so many times before. I've told him love and happiness can't live behind those swinging doors. I hate to see him live this way, but I just can't set him free. What has made a loser out of me. I beg, baby, not to go so many times before. I've told him love and happiness can live behind those swinging doors. I hate to see him live this way, but I just can't set him free. What made Milwaukee famous has made losers. Classic. 1968 Judy Lynn en Footsteps of a Fool. Je gaat zo wat volk horen van de Alex Leach Band. En dat nummer heet October En daarna Nederlandstalige country van niemand minder dan Dick van Altena. In duet met Karen van Kessel, die we beter kennen van het duo Maywood uit de jaren 80. En dat nummer heet Als ik jou niet had gekend. skies and these eyes of mine, they remind me why you're not still alive. And I keep getting left behind by the world and everyone else in line. But they won't listen why. No, they won't listen why. go so far we had was here to stay. On the roof was just not enough. You gotta separate the love and the lust, but there's no difference now. No, there's no difference now. Catching spiders on the wall, October get the upper hand of getting over you being gone, of letting go of holding on. And I still wish I could hold on. Yeah, I still wish I could hold on. But now it's time for me to be gone, and I still wish we were catching spiders on the wall to call October Fall.